Sarkozy zou hebben gezegd dat hij niet goed van wordt dat Cameron de eurolanden bekritiseert. Pas op de extra top komende woensdag worden knopen doorgehakt. Het dodental van de aardbeving in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot ruim 200. Er zijn meer dan duizend gewonden en honderden mensen worden nog vermist. Het zwaarst getroffen zijn de steden Van en Ertsis. Veel gebouwen zijn ingestort. Gevreesd wordt dat het dodental nog met honderden oploopt. De toestand van de militair die gisteren in Voorschoten zwaar gewond raakte door een explosief is stabiel. Hij ligt in het LUMC in Leiden. Een collega die ook bij de ontploffing gewond raakte is weer thuis. Gisteren werd in Voorschoten een zelfgemaakte bom ontdekt. Die was vastgemaakt aan een flitspaal. Toen de bom door de explosieve opruimingsdienst was verwijderd, ging hij alsnog af. Het moederbedrijf van de Zweedse autofabrikant Saab heeft de overeenkomst met Chinese investeerders opgezegd. Volgens Swedish Automobile kunnen de Chinezen hun afspraken niet nakomen. Afgelopen zomer beloofden ze miljoenen te investeren in het noodlijdende saap in ruil voor een belang van 54 procent. De toekomst van saap blijft hierdoor onzeker. Treinreizigers tussen Amersfoort en Utrecht moeten vanochtend nog rekening houden met een langere reistijd door uitgelopen werkzaamheden. Tussen Den Dolder en Amersfoort wordt gewerkt aan een spoortunnel en op het traject zijn rotsen gevonden en die maken het werk moeilijker. Tot vanmiddag rijden er minder treinen. Het weer, het wordt zonnig en de maxima liggen rond 12 graden. Door de stevige zuidoostenwind voelt het fris aan. Morgen gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Het is een vrij normale ochtendspits. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A20 bij Spaanse polder. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Hoogmade 5. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 9. A20 richting Gouda tussen Vlaardingen West en Spaanse polder 5 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.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 So let's stand up and cheer. als het zonnetje lekker schijnt, dan is iedereen weer happy. The happy days are here again. Je de plaat van Forecast en Happy Days. ZFM voor Zandvoort en de regio. En wat is het weer een lekker weer vanmiddag. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Hallo Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Eh, goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. En eh, ja, het is weer een eh, zonovergoten gasthuisplein en we gaan weer drie uur live date erin. in. Met om eh, half eh, vier de evenementenagenda en natuurlijk om half drie het weerbericht. En het wordt een eh, prachtig weekend als ik het allemaal goed heb voorbereid. Uiteraard rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. We hebben Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen houd die pen en papier bij de hand. Want wellicht dat er iets informatiefs of een bijeenkomst is waar u graag naartoe wilt. En dan kunt u dat gelijk allemaal even noteren. Voor de rest is het afgelopen week een drukke week geweest in de lokale politiek. En eh, daar hebben we ook nog wat itempjes over. Eh, voor de rest nog eh, ander lokaal en iets minder lokaal nieuws. En het laatste uur hebben we natuurlijk veel sportnieuws. Er is vandaag geen voetbal. Geen voetbal, herfstvakantie neem ik aan. Herfstvakantie, het is een inhaalweekend en Zandvoort heeft niks in te halen. Dus die zijn vrij dit weekend. Goed, luisteraars, ik zou zeggen, we wensen u een zonnige zaterdagmiddag met ZFM en natuurlijk met veel muziek. Uiteraard, maar voordat we daaraan beginnen, vanmorgen rond 10 uur heeft er een binnenbrand plaatsgevonden aan de Rozen Nobels Daarbij is helaas één zwaar gewonde gevallen. De man moest eh, behandeld worden ter plekke en is met spoed naar het ziekenhuis eh, gebracht voor verdere behandeling. Hoe het eh, op dit moment met hem vergaat, dat weten we helaas niet. Maar in ieder geval heel veel sterkte bij de Rozenobelstraat. Dus vanmorgen binnenbrand zo rond 10 uur uitgebroken. En alle troepen waren ruimschoots op tijd aanwezig. Konden helaas niet voorkomen dat de man zwaar gewond raakte. Hier is de muziek bij CFM El Giro. ¡Gracias! wake up in the morning and I ask myself, it's like worth living, should I blast myself? I'm tired of being and even worse, I'm black, my stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. Worship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can never take a brother if he's close to me. Uh, I let to go back to when we played as kids, but things change. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. That's just the way it is. Things will never be the same. just the way it is. Oh yeah see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white it's smoke tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret or concealed The fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but it's staying in the it's okay. Now tell me what's the mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling to the kid. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah me in. Oh, come on, come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Oh, That's just the way it is. Oh yeah, oh yeah. We gotta oh, make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat Let's change the way we live and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now, back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up you up and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the guys I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool, but mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, That's the way it is. Uh that's just the way it is. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. hoorde niet van alweer 11 jaar geleden op de Zandvoortse Radio. Dat was de CEO van Toebeck en Chasers. Daarvoor trouwens een lekkere disco-klassieker, dat was El Giro. En nee, eh, ik wilde Roof zeggen, ja dat was ook een bekende plaat van hem. Maar dat was de Boogie Down. Inmiddels kwart over twee geweest. Eens even kijken wat het tomaatje tegenover mij allemaal voor ons heeft. <laughs> Albert-Jan hebben we het dan over. Dit wordt een hele leuke middag. <laughs> Goed, nee, eh, ja, ik was even weg, maar ik ben er dus weer. Maar eh, Afgelopen donderdag voor een week was er een eh, hele discussie op het gemeentehuis in zaken de Middenboulevard. Erfpacht of kopen. Want de erfpacht verlengen of de grond kopen. Meer keuzes zijn er niet voor de bewoners in de Middenboulevardgebied van wie de erfpacht binnenkort zal aflopen. Vorige week donderdag, voor een eh, week, gaf eh, wethouder Gert Tonen na een presentatie in de raadzaal tekst en uitleg aan de raad en belanghebbenden in een speciale raadsvergadering informatie. Enkele sprekers en vertegenwoordigers van belanghebbenden en bewoners hadden zich aangemeld om in te spreken. Er zijn in het voortraject meerdere besprekingen geweest met de belangenvertegenwoordigers van de VVE. En volgens Gertonen, volgens mij is er voldoende overleg geweest, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat partijen het dan ook eens zijn geworden. Zo sloot hij de eh, vergadering af. Maar dat betekent nog wat in de toekomst. En als die erfpacht afloopt, dan heb je dus twee opties. Kopen of de erfpacht, maar die zal ongetwijfeld verhoogd worden. Ja, behoorlijk verhoogd volgens mij. Dus eh, ik denk dat dat nog best wel financiële consequenties eh, gaat hebben voor deze en gene. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel Albert-Jan en straks meer uiteraard bij CFM meer nieuws. Daar hebben we het dan over. Hey, een ja. plaatje. Ik ben Jazeker. Jij bent er weer. Gelukkig. Hier is O'Laurie. Albert-Jan. Deze hebben we al een tijd niet gehoord op de radio. Dus ik dacht, nou laten we weer eens gaan draaien. <laughs> Best wel leuk hè. Hij kan, zo, hij kan, zo, weer mee hoor. Ja, Black Uhuru hoor je en wat is Life. Ook echt een eh, lekkere plaat uit de jaren 80. Voordat we zo dadelijk het weerbericht voor je hebben, is nog even een kort berichtje en een, eh, en een plaatje natuurlijk. Ja, allereerst natuurlijk even de Vrijwilligersprijs 2011 voor de gemeente Zandvoort. Het jaar 2011 is uitgeroepen tot het Europese jaar van, de vrij, van het vrijwilligerswerk. In Nederland zijn zo'n 5 miljoen vrijwilligers actief. Ook veel Zandvoorters zitten erin voor anderen en zijn van onschatbare waarde voor de Zandvoortse samenleving. De gemeente kent dit jaar een prijs toe aan een aan een vrijwilligersorganisatie die met het verrassende initiatief is gekomen wat betreft vrijwilligerswerk. Voorts is er een aanmoedigingsprijs voor de meest inspirerende jonge vrijwilliger. Nominaties zullen worden beoordeeld door onder andere wethouder Gertonen en Ria van Bakel-Nieters van VIP Zandvoort. Half november zullen drie vrijwilligersorganisaties en drie jonge vrijwilligers die genomineerd zijn bekend worden gemaakt. Ze krijgen tijdens een feestelijke uitreiking op 25 november de eer om zich te presenteren. Daarna maakt wethouder Gert Tonen de prijswinnaars, bekend. Nou. En vrijwilligers hebben, hebben we voldoende in Zandvoort. Dan stel dat we die niet uiteraard, in eh, Zandvoort. uiteraard super trouwens dat ze er zijn. Ja, maar stel dat we ze niet zouden hebben, dan eh, ligt half Zandvoort volgens mij plat. is gewoon geen evenement meer, mogelijk. Nee. Je hoort het, ijsbaan, sprookjeswandeling, maakt allemaal niet uit. Al die vrijwilligers zijn hard nodig. Ja, dat blijkt maar weer. Dus vandaar goed, goed die initiatief Vrijwilligersprijs 2001 voor de gemeente Zandvoort. Nou, je zei het net al, het is eh, zonnebrillen weer. Dus <laughs> wel, of dat zo blijft, dat gaan we zo dadelijk horen in het uh, CFM weerbericht om half drie. is weer even wat zomerse klanken van Alice. Ja, zij mag zeker niet ontbreken in dit programma. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Hier is Marlolita. Moi je m'appelle Albert Jan, wordt helemaal doodgegooid met Ali B. Nou, wij hebben Ali C voor je. <laughs> Is die ook goed? Ja, ik Lolita. Nou, Albert Jan eh, zat van de week nog eh, lekker in Spanje, maar hier hebben we ook lekker Spaans weer. We gaan het van Albert Jan zelf horen. Zie je Viva! España. Nou, kom erop met de het nou, weerbericht. Ik heb het weer meegenomen, want eh, luisteraars, het wordt een eh, prachtig weekend. Want eh, vandaag ligt een hoge drukgebied boven het oosten van Polen. En het zorgt bij ons voor een prachtige herfstdag met volop zonneschijn. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is in de polder matig en, aan zee later vandaag vrij krachtig van kracht. En de temperatuur stijgt naar waarden tussen de 10 en 12 graden. Vanavond en kolennacht nacht is het helder en bij een matige en aan zee vrij krachtige zuid tot zuid zuidoostelijke wind daalt de temperatuur naar waarden tussen de 2 graden in het oosten naar van de regio en naar een graad of 5 aan de zee. Morgen profiteren we ook nog van het uh, hoge drukgebied boven het oosten van Europa en daardoor is het wederom prachtig herfstweer met veel zonneschijn. Het blijft droog en waait een matige en aan de zee vrij krachtige zuid- tot zuidoostelijke wind. De temperatuur komt op een wat hoger niveau uit en stijgt naar maximaal 13 tot 15 graden. Zondagavond en maandagnacht is is het ook helder en het daalt, en daalt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige zuidoostelijke wind naar waarden tussen de 3 graden in het oosten van de regio en naar ongeveer 6 graden vlak aan zee. Maandag is het dan ook een prachtig weer met veel zon. Wel staat er een stevige zuidoostelijke wind tussen het hoge drukgebied boven het oosten van Europa en een lage drukgebied genaamd Leopold ten westen van Ierland. In de polder waait het veral van krachtig en aan zee krachtig, kracht 5 tot 6 en de temperatuur stijgt naar maximaal 13 tot 14 graden. Maandagavond is het dan nog helder, maar dinsdagnacht neemt de bewolking toe op de nadering van een front. Verbonden aan depressie, aan deze depressie die vanuit Ierland deze kant op komt. Het blijft dan nog wel droog en er waait een vrij krachtige tot krachtige zuidoostelijke wind. De temperatuur daalt tot 6 tot 8 graden. En dat tot slot, dinsdag krijgen we te maken met een front, met dit front verbonden aan de depressie. En daardoor heeft de bewolking de overhand en valt er een wat lichte regen en motregen. De wind waait nog steeds uit het zuidoosten en is over land meest matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 13 graden. Dat was het weer. Het weerbericht op CFM. Elke zaterdagmiddag rond half drie te horen. Wil je het weer nalezen? Dat kan op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl En eh, zit of lig je nou lekker op het strand? Dan kan je even je mobiel erbij pakken. Tik eh, je in www.meteopagina.nl paginanl slash mobiel. En dan eh, zie je het weerbericht van onze eigen weerman Lex van de Horen Lekker zonnig weer voor de komende dagen.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 Net, zo, net zoals die mensen hier voorbij lopen. Jongen, jongen, allemaal zonnebrillen, wandelende zonnebrillen noemen ze. Walking glasses. <laughs> Jorde, ah nee, wat sneu. En eh, de Soka Dance, eh, speciaal voor rapper gedraaid. <laughs> Oh ja, ik wil nog één ding tegen je zeggen. Wat is het leven toch verrukkelijk, hè, gewoon. Verrukkelijk, jij zegt het juist. Ik kom daar straks nog even op terug. Oké. allereerst natuurlijk met deze schitterende ja, herfstweer is er voor de jongeren morgen iets heel moois georganiseerd. Want morgen eh, organiseert het IVN Zuid-Kennemerland in samenwerking met Waternet een spannende wilde herfstexcursie in de Amsterdamse waterleidingduinen. Kinderen van 6 tot 12 jaar gaan onder begeleiding van de IVN natuurgidsen als echte natuurvorschers in de schemering op zoek naar de wilde herfst. Struinend door de duinen op zoek naar diersporen, naar burlende herten en naar bijzondere paddenstoelen. Trek stevige schoenen aan en neem je verrekijker mee. Ouders gaan niet mee. De excursie begint om 4 uur bij de ingang Zandvoortselaan en duurt anderhalf uur. Aanmelden vooraf is niet nodig en deelname is gratis, maar een toegangskaart is uiteraard verplicht. En ik zou tegen de kinderen wel zeggen tussen 6 en 12 jaar, ga doen, want het is prachtig, die herfstkleuren in de duinen en eh, al wat je nog al meer tegenkomt. Dus ga mee morgen om 4 uur en meld je bij de ingang van de Zandvoortselaan. Je moet alleen een beetje stevig in je schoenen staan. Dan mag je meedoen, toch? Dan mag je mee. Oké. Nou, nou, de deelname is heel gratis. Wel een toegangskaart uiteraard verplicht, zoals eh, Albert Jans juist vermeldde. Door met de muziek op de zaterdagmiddag van CFM. Tot aan 5 uur, Salford op zaterdag met nu David Christel. Christie. Love was so new. We did blijft nog altijd een van de favoriete platen van mij uit de jaren 80. Jorden Duo, Ashford en Simpson en Solid as a Rock. Ja, een plaat eh, die er zeker mag zijn. Volgens mij uit 3 eh, of 84. Als ik het allemaal goed heb in ieder geval. Nou, ik reken hem goed. Zoiets, dankjewel. <laughs> goed, eh, dit is wat voor de oudere luisteraars. Maar aanstaande maandag 24 oktober organiseert het steunpunt ook Zandvoort aan de Vlemingstraat 55. De voorlichting, de kunst van het ouder worden. Stilstaan en doorgaan bij ingrijpen ingrijpende verandering. De middag is van 2 tot 4 uur. Deelname is gratis. U moet zich wel even aanmelden op telefoon 5740330. 5740330. Hier kunt u ook eh, de belbus voor het vervoer er naartoe bestellen. De middag gaat over hoe kan ik positief in het leven blijven staan? Hoe kan ik omgaan met verlieservaringen? Juist als we ouder worden maken we veel mee en is het niet altijd gemakkelijk om positief te blijven. Deze vragen staan centraal op de voorlichtingsmiddag. De film De kunst van het ouder worden, stilstaan en doorgaan naar ingrijpende veranderingen brengt een aantal mensen in beeld die veel hebben meegemaakt zij vertellen over hun leven en hoe, het, hoe zij zich staande hebben weten te houden na deze ingrijpende veranderingen. Aanstaande maandagmiddag 2 uur uh, in steunpunt ook Zandvoort aan de Vlemingstraat 55. Nou, toch belangrijk om erbij te zijn, denk ik. De kunst van het, ouder worden. Hoe word je oud? We doen ons best toch, Albert-Jan? We zijn goed onderweg, toch? <laughs> oh, oké. Af en toe hebben we daar de twijfels bij, maar goed, maakt allemaal niet uit. De muziek is wel lekker zo op de zaterdagmiddag bij CFM. En de zon schijnt en dat zal je weten ook. Hier is Sheila Green en I Want You. Hey, I love the nightlife, yes I do. It's so much fun. And before you know it, I have come to sun. Sweetheart, it's been real, but the thrill is gone. silent is like a spirit that, that picked my house to haunt But I know it's there so I'm nonchalant Yet deep inside I need what I want And I want He's a friend of mine. Mm -hmm. I'm not trying to say that you need some help. Or you can have anything you want with your bad self. I like her cause she's smart, but she's still sexy. She is something else. Oh, that's why I want in het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Ja, klap maar lekker mee, dat mag. Jorden, Sheila Green en I Want You. Zo dadelijk, na drie uur zijn we er weer. Uiteraard twee uur lang nog Zandvoort op zaterdag. Heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio.